Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens Rusland heeft Oekraïne vannacht een grote luchtaanval op Moskou proberen te plegen. De burgemeester van de hoofdstad zegt dat er minstens 10 drones uit de lucht zijn geschoten. Ook zouden er raketten zijn afgevuurd door het Oekraïense leger. We weten nog niet of er dingen zijn geraakt en of er gewonden zijn gevallen. Oekraïne heeft ook nog niks gezegd over de aanval. Een visrestaurant in het centrum van Breda is compleet verwoest door een brand. De buurtbewoners hoorden rond half vijf een harde knal en zagen daarna vlammen. Mensen in de appartementen boven en achter het restaurant werden uit hun huis gehaald. Er raakte niemand gewond. De politie in Breda houdt er rekening mee dat er een explosief voor de deur van de viswinkel is gelegd. En de drugsmafia aast op boerenstallen in het noorden van het land. Daarvoor waarschuwt een boerenorganisatie in het AD. Dik 1 op de 10 noordelijke boeren zouden de afgelopen jaren benaderd zijn door criminelen om een schuur of stal te huren. Lang werden zulke drugslabs en kwekerijen vooral in het zuiden gevonden, maar de criminelen lijken hun werkgebied dus uit te breiden. Elf agenten, 6 brandweermensen, 2 ANWB-medewerkers en twee mensen van de dierenbescherming. Allemaal waren ze gisteren urenlang in touw in Schiedam vanwege een miauwende kat. Die zat al meer dan een dag verstopt onder verschillende auto's. Buurtbewoners maakten zich zorgen en dus kwam er een reddingsactie. Ga naar onder, ga naar onder. En dan zit hij bij de volgende auto. Hier, hier, boven. Ja, maar hoe hard ze het ook probeerden, de kat liet zich maar niet vangen. En dus gaven de hulpverleners het na een paar uur maar op. Ze denken dat het beestje anders alleen maar meer stress zou krijgen. En het weer nog. Vanochtend zijn er in het noorden nog wat buien. De rest van de dag is het bijna overal droog met ook behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag max 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat via de voorknopend Koenplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Noord.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 Pass the touch it on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and frown. It a go done. Give me the music, make me rock inna the down. Bang bang, middling bang, middling bang, bang bang, middling bang, middling middling bang.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 Nederlandse artsen maken zich zorgen dat Europa te afhankelijk is van de Russische nucleaire sector. Voor bepaalde behandelingen zijn radioactieve stoffen nodig. De grondstoffen daarvan worden vrijwel alleen in Rusland gemaakt. Opnieuw problemen bij vliegtuigbouwer Boeing. Het bedrijf heeft de testvluchten met het nieuwe toestel 777X gestaakt. Het eerste toestel dat een testvlucht maakte kwam terug met scheurtjes. In Brabant is gisteren zoveel regen gevallen dat op verschillende plaatsen straten blank stonden. Het was onder meer in Bergen op Zoom, Rijen en Oosterwijk het geval. De brandweer moest het water wegpompen.